Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De prijsstijgingen en de hoge energierekening raken steeds vaker jongeren die nog thuis wonen. Tientallen schooldirecteuren zeggen tegen NOS Stories dat leerlingen in geldproblemen komen... Sommigen gaan daardoor extra werken, terwijl ze al een volle schoolweek hebben. Zo staat Riciano tegenwoordig vaker in de keuken. Ik merk wel een klein beetje onrust thuis. Want eh, het is in één keer heel veel meer je best doen eigenlijk om rond te komen. Dan heb ik liever dat ik dan mijn eigen spullen koop. In plaats van dat ik kleedgeld ga vragen. Omdat ik weet dat hun het toch wel lastig eh, gaan krijgen. En al best wel hebben, zeg maar. Bij scholen merken ze de laatste tijd ook dat er steeds meer leerlingen met een lege maag in de klas zitten. Meer hierover zie je op het YouTube-kanaal van NOS Stories. Volgens staatssecretaris Van den Burg van Asiel wil maar één gemeente extra opvangplekken regelen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hij deed een maand geleden een oproep aan alle 344 gemeenten en deed vorige week opnieuw een noodoproep nadat de rechter zei dat er per direct goede opvang moet komen voor jonge asielzoekers. Toch heeft tot nu toe maar één gemeente positief gereageerd dus. Welke dat is, zegt Van den Burg niet. En over drie kwartier begint Ajax aan een pittig potje voetbal. In de Champions League staan ze tegenover Napoli. En dat is de club die ze vorige week nog met 6-1 van het veld veegde in Amsterdam. Verslaggever Tom van het Hek verwacht er niet te veel van. Ja, er zijn weinig signalen die hoopgevend zijn voor Ajax op dit moment. Zolang het 0-0 is, Ajax zal veel op tegenhouden gaan spelen, dan zal het nog wel gaan. Maar hoe gaan ze om als ze achterkomen? Eigenlijk moeten ze winnen om in de pool te overleven, maar daar hoor je al niemand meer over. De meeste geluiden in Amsterdam <laughs> zijn als het maar niet te erg wordt. Het was de afgelopen dagen flink onrustig in Napels. Eergisteren werd een Ajax-fan neer neergestoken. En afgelopen nacht kregen supporters het aan de stok met de Italiaanse politie. Volgens AT5 zijn zeker drie fans in het ziekenhuis beland. Krijg je nog het weer, een mix van zon en wolken. Vannacht en morgenochtend kan er wat regen vallen. Verder is het morgen opnieuw een graad of 16. Maar door de wind voelt het wel wat frisser en dus kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. Een kwartier op onthoud door een auto met pech.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 Het kabinet gaat kijken naar gratis schoolmaaltijden voor middelbare scholen. Dat zegt het ministerie van Onderwijs na een rondgang van NOS Stories onder schoolleiders. Leerlingen komen steeds vaker zonder eten naar school. Topman Suttorp van het Amphia ziekenhuis in Breda stapt op vanwege grensoverschrijdend gedrag. Hij zegt dat hij affectieve gevoelens heeft geuit naar een medewerkster en dat hij daar spijt van heeft. De Belgische viroloog Mark van Rans krijgt in Nederland twee eredoctoraten. Een van de Vrije Universiteit Amsterdam en een van de Universiteit Leiden.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 So how do I say She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom, it sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass.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 bad and she knows knows. Uh. Those flashing lights seem to cause a tear. Cause a tear. The way they hit, I have to stop and stay. Stop and stay. Yeah. She's got me love from everywhere. She's bad and she knows.